Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Na een politieachtervolging op de snelweg in de buurt van Kampen in Overijssel is vanavond een zwaar ongeluk gebeurd. Meerdere mensen raakten daarbij gewond. Hoeveel is nog onduidelijk en het is ook niet bekend hoe het met hen gaat. Bij de aanrijding raakte één auto zwaar beschadigd en een andere auto belandde in de vangrail. De weg daar, de N50, is nu in beide richtingen dicht. Een Koranverbranding van anti-islambeweging Pegida in het Groningse Stadspark is vanavond op het allerlaatste moment afgelast. De demonstranten waren niet komen opdagen. Er was veel te doen, eh, om te doen in het noorden vandaag. De beweging wilde demonstreren tegen de volgens hen groter wordende islam in ons land. En vooraf hielden verschillende moslims een tegendemonstratie door te bidden. En een Nederlander is afgelopen weekend in Italië opgepakt... omdat hij met 13 anderen een dikke illegale raveparty had georganiseerd. Dat schrijft het AD. Het feest heette Witch Tech en klonk ongeveer zo. Ja, die beelden ervan gingen rond op sociale media. Er waren honderden agenten nodig om het feest te ontruimen... en er werd 150.000 euro aan audioapparatuur in beslag genomen. De Italiaanse regering reageerde woedend en fixte snel een nieuwe wet... waarmee organisatoren van illegale feesten vanaf nu het risico lopen om jaren de cel in te gaan. En de stelling van Pythagoras, kwadratische verbanden en lineaire vergelijkingen. Dingen die Marijn van 15 uit het Zeeuwse Goes met twee vingers in zijn neus doet. Hij is een van de beste wiskundeleerlingen van het land... en doet volgend jaar mee aan een wiskunde Benelux-wedstrijd. En wat hij er nou zo leuk aan vindt? Puzzel met dit cijfer en vindt dan dit en dan bewijs dat het klopt. Ja, <laughs> ik kan het niet echt uitleggen. Zijn wiskundeknobbel zit in de familie. Zo geeft zijn opa het vak ook en heeft zijn vader ook wel eens meegedaan aan zo'n kampioenschap. Het weer vannacht meer bewolkt en in het westen wat regen. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen ook bewolkt en dan kans op buien. Later mogelijk zon en het wordt een graad of 16. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. Het is woensdagavond. Tijd voor Sea of Love. trying now to end it all. Ted Hey met The Sea of Love. Wouldn't say that you're my type Not the kind I think I like But something's telling me That it's right now I try to be cool and take it slow But maybe that's where just won't go.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 Ever felt like you were dreaming when you never thought it could, but it really feels that good. Have you ever been so in love? Sea of Love. van 10 tot 12. The Sea of Love. I'm just the shadow of the man I used to be.